Goedemorgen, ik ben Dielke Deertstra dit is het nieuws van NOS op 3. Er worden nog steeds veel neppe of gestolen QR-codes gedeeld. gebeurt onder meer via een Telegram-groep waar tienduizenden mensen in zitten. En ook met apps waar QR-codes in worden gedeeld, vertelt collega Joost Schellevis. In de meeste gevallen gaat het daarbij wel om buitenlandse codes... Eh, en die zijn voor scanners, dus voor de mensen in de horeca bijvoorbeeld... maar vanaf morgen natuurlijk ook de sportscholen... zijn die wel wat makkelijker herkenbaar tegenwoordig. Toch worden zulke valse coronapassen bijna nooit geblokkeerd... en kun je ze dus gewoon gebruiken. Het is lastig, zegt het ministerie, want als de code gestolen is... heb je daar ook degene mee van wie die echt is. En buitenlandse QR-codes kunnen ze sowieso alleen maar blokkeren als het heel duidelijk is dat die nep is. Dus als er bijvoorbeeld een, een QR-code met de naam van Emmanuel Macron lang, eh, rondgaat... of van Adolf Hitler, zoals vorige week ook gebeurde... dan kunnen ze die blokkeren. Dat is tot nu toe met 23 populaire nep-QR-codes gebeurd. Spoedartsen maken zich zorgen. Ze zeggen dat ze alle coronapatiënten bijna niet meer aankunnen. Het is dus niet alleen druk op de intensive care, maar ook op de spoedpost. Sommige artsen zeggen dat het zo druk is dat ambulances rondjes rijden... omdat ze hun patiënten niet kwijt kunnen. De asielzoekersopvang in Harskamp in Gelderland blijft morgen dicht... omdat er voor de deur twee demonstraties staan gepland. Een extreemrechtse groep wil protesteren tegen de opvang. Een linkse groep komt daar weer tegen in actie. politie is bang dat de bol uit de hand kan lopen. Een hoop voetbal gisteravond. Vier Nederlandse clubs kwamen in actie. Feyenoord versloeg Union Berlin met 2-1. Het eerste doelpunt viel al snel. Tot de paal door Linsen en de rebound zit erin. Jawel, Sinisterra maakt er 1-0 van voor Feyenoord. Nog net binnen het kwartier. Bij Vitesse liep het minder soepel. Tottenham won met 3-2. AZ won eerder op de avond met 2-0 in eigen huis van de Roemeense club Cluj. En PSV speelde 0-0 tegen Monaco. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Hier en daar kan een bui vallen. Het wordt 11 of 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. In Noord-Holland eh, rijdt het alleen langzaam op eh, de A10.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 Het ministerie van Volksgezondheid heeft meer dan 30 miljoen aangekochte mondkapjes moeten afkeuren voor de zorg... vanwege een strengere Europese richtlijn, schrijft de Volkskrant gaat voor het merendeel om kapjes uit China... die zijn geleverd door het bedrijf van Sievert van Linde en zijn partners. De rijkste 1% van de wereld stoot twee keer zoveel CO2 uit als de armste helft... blijkt uit onderzoek van Oxfam Novib. Volgens de hulporganisatie veroorzaken zo'n 70 miljoen mensen... twee keer zoveel uitstoot als de armste 3,5 miljard. Het weer later vandaag afwisselend zon en wolken met af en toe een bui bij maximaal 12 graden.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 Jongen, die dikke brouwen haar voor vies Zeg een tijdje nog en deur, kan schrap, las laat die Zeg een grip in het aan بحال كيريكو على ودك ما ترجع كومبا لو فيني ما بيبي بو لو فيني غنديرو فوضى noticed you around. I find you very attractive. I've noticed you around. Um, I find you very attractive. go to bed with me? be very attractive. Would you um, bed with me? make me feel this way. What a wicked thing to do.